Ik zie niet zelf al zitten in een prachtig vliegmachine. De log is blauw, dat kind mag niks gebeuren. Op weg naar de vakantie, op weg naar het geluk. De toekomst rolt in honderdduizend kleuren. Verlangen naar Brazilië en naar de zonneschijn. Dan heb ik dit geen wel zien. Ik zelf al lopen op een chique promenade. Het winkelen in Rio de Janeiro. Ik ben daar op vakantie en dat tref ik aan misschien. Mine Don Juan of misschien wel mine Romeo. Ik kan terug naar Brazilië, ik ga voor welke prijs. Daar is mijn exotisch paradies. wel chansen met de boys van Brazil. Ik ga planeren in de zon en in mijn tanga. Ja, dat is boei van druim, mijn wat ik ben. Lekker aan het strand van Copacabana. Ik wil chansen met de boys van Brazil.